Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft het afgelopen jaar veel meer verdacht betalingsverkeer ontdekt dan het jaar daarvoor. Vorig jaar was zo'n 2 miljard euro van het betalingsverkeer verdacht, ruim een derde meer dan in 2014. De meeste verdachte zaken hebben te maken met witwassen, zoals het wegsluizen van drugsgeld en fraude. Onder meer banken, notarissen en creditcardmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Choreograaf Hans van Manen heeft een onderscheiding van de Turkse staat geweigerd. Hij was door de Turkse staatsopera en ballet uitgeroepen tot choreograaf van de eeuw. Maar Van Manen gaat daar niet op in. Hij noemde op Radio 1 het muilkorven van de pers door de Turkse regering... en het gevangen zetten van journalisten als belangrijkste reden voor zijn weigering. Hillary Clinton heeft ook de verkiezingen voor de democratische nominatie voor het presidentschap in Californië gewonnen. Daarmee heeft ze voldoende kiesmannen binnen om zeker te zijn van het kandidaatschap voor de democraten tijdens de verkiezingen in november. Tegen de voorspellingen van opiniepeilers in was het in de staat met de meeste inwoners van de VS geen nek-aan-nek-race. Clinton won van tegenstander Sanders met een flink verschil, 56 tegen 43 procent. Afgelopen nacht claimde Clinton de nominatie al. President Obama heeft haar gefeliciteerd met haar overwinning. Richel Hogekamp is op het tennistoernooi van Rosmalen uitgeschakeld in de achtste finales. De tennister verloor in een spannend gevecht nipt van de Amerikaanse Madison Brangle in drie sets. De wedstrijd duurde bijna 2,5 uur. Hogekamp deed voor het eerst aan het toernooi mee. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Het weer, de rest van de dag geregeld zon. Er zijn soms ook wolkenvelden, maar het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten van het land. Morgen is het zonniger en blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er beginnen nu wat eh, files te ontstaan, maar die veroorzaken nog niet zo heel veel vertraging. De, het meeste oponthoud in de Randstad heb je op eh, de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum.